Daar kwam de Consumentenbond achter na een rondje bellen. Ze hoorden niet alleen een heleboel wachtmuziekjes, maar er is meer. Een heleboel eh, energieleveranciers die bieden geen telefoonnummer aan of die telefoonnummers zijn heel erg verstopt. Dan moet je via de chatbot terechtkomen. En als jij denkt van nou, ik ga wel buiten kantooruren in mijn eigen tijd via de mail een vraag stellen. Want dan kan ik het op papier zetten. Dan kan ik iets meesturen. Ja, dat is bij heel veel eh, energieleveranciers niet mogelijk. Dat is opvallend. Sinds vorig jaar is het voor bedrijven verplicht om bereikbaar te zijn per mail en telefoon. Tesla-eigenaar en Twitterbaas Elon Musk heeft er een record bij. Maar wel één dat hij waarschijnlijk liever niet had gehad. Volgens het Guinness Book of Records is hij afgelopen jaar 165 miljard dollar kwijtgeraakt. En dat is de grootste daling ooit in een jaar. Komt vooral doordat de aandelen van zijn bedrijven onderuit gingen. Buurtbewoners in Voorschoten pikken het niet. Na bijna 20 jaar wordt hun trouwe pakketbezorger Kees weggestuurd door PostNL. Dus hebben ze een handtekeningenactie opgezet. Ja, normaal denk je altijd, joh, ik maak even een praatje, geef een pakje af en ik ga door. En nu eh, nou, die actie is opgezet krijg je zoveel feedback wat je eigenlijk betekend hebt in al die jaren. En dat, eh, ja, dat raakt me gewoon. Kees was onderaannemer en had twee mensen in dienst. Die gingen ergens anders werken en toen werd hij plots ZZP'er. En PostNL die neemt sinds 2015 geen zelfstandigen meer aan. Kees gaat zijn werk en de mensen heel erg missen. Ja, ik, joh, ik vind het nog steeds hartstikke leuk om te doen. En eh, zeker in Voorschoten, omdat je echt wel een band met die mensen hebt opgebouwd. Ja, ik, ik zit de hele dag te zwaaien en, eh, en te groeten en dat vind ik gewoon hartstikke leuk. Kees hoopt stilletjes op een wonder. Hij gaat nog in gesprek met PostNL. Het weer, nou, het is weer de hele dag herfst met buien. Vooral in het zuidwesten een harde wind en een graad of 11. Morgen verandert er weinig, dan wel af en toe zon. En met 9 graden is het iets koeler dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Eén file nog in onze regio. Die staat op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt Hoek en Amsterdam Sloten.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 I think you best believe in why you gotta drive me crazy. I know you gonna want me, but when you want me, it might be a different story. I know you gonna want me, but when you want me, it might be a different story. a different story. you care to listen. I find myself in a shit position. The man that I love sat me down last night and he told me that it's over, done decision. And I don't wanna feel how my heart is ripping. In fact, I don't wanna feel, so I stick to sipping. And I'm out on the town with a simple mission. In my little black dress and the shit is sitting. Just a heartbroken bitch, high heels, six inch in the back of the nightclub, sipping champagne. I'm trust any of these bitches I'm with in the back of the taxi, sniffing cocaine. Drunk calls, drunk texts, drunk tears, drunk sex. I was looking for a man who was on the same page. Now back to the intro, back to the bar, to the Bentley, to the hotel, to my own way. Cause I don't wanna feel how I did last night. I don't wanna feel how I did last night. Talk, talk, talk, You're asking me my symptoms, doctor, I don't wanna feel Took this joint, how I'm blowing this steam Back to my ways like 2019 Not 24 hours since my ex did it I got a new man on me, it's about to get sweaty Last night really was the cherry on the cake Been some dark days lately and I'm finding it crippling Excuse my state, I'm as high as your hopes That you'll make it to my bed, get me hot and sizzling If I take a step back to see the glass half full At least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 In 2030 is er mogelijk niet altijd genoeg elektriciteit in Nederland. Daarvoor waarschuwt de landelijk netbeheerder Tennet. Volgens Tennet komt dat door de toenemende afhankelijkheid van zonne- en windenergie. De helft van alle energieleveranciers in Nederland is slecht bereikbaar voor klanten. Dat zegt de Consumentenbond na een rondgang bij alle 32 energiebedrijven. De huizenprijzen zijn het afgelopen kwartaal verder gedaald. Gemiddeld waren huizen 3,7% goedkoper dan een kwartaal eerder, meldt makelaarsvereniging NVM. Op jaarbasis is de prijsdaling bijna 6,5%. Het weer, periode met regen, er staat veel wind en het wordt vanmiddag een graad of 11.